Brandsen met het NOS-journaal. De Amerikaanse toezichthouder op communicatie, de FCC... heeft nieuwe regels opgesteld voor internetneutraliteit. Volgens die regels moet het web openstaan voor iedereen... en moeten internetverbindingen onpartijdig worden beheerd. Providers mogen aanbieders niet meer dwingen om te betalen voor voering op het net... door streamingvideo's of games te vertragen. Er mag ook geen geld meer worden gevraagd voor sneller internet. Internetproviders als Verizon en AT&T gaan het besluit aanvechten. In New York is een vertrouweling van Osama Bin Laden schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de aanslagen op Amerikaanse ambassades in 1998. Bij die aanslagen in Kenia en Tanzania vielen 224 doden en meer dan 4000 gewonden. Khalid al fawaz zou onder meer voor Bin Laden een trainingskamp van Al-Qaeda hebben opgezet in Afghanistan. Later zorgde hij er vanuit Londen voor dat Bin Ladens boodschappen in de media kwamen. Gemeenten verliezen opnieuw miljarden euro's op hun grondbezittingen. Dat verlies kan de komende jaren oplopen tot ruim 2 miljard euro. Dat komt bovenop de 4 miljard euro die gemeenten tussen 2010 en 2013 verloren op hun grond. In de hoogtijdagen kochten gemeenten voor tientallen miljoenen euro's grond, maar bouwgrond is sterk in waarde gedaald. De wedstrijd Feyenoord-AS Roma is enige tijd stilgelegd. Dat gebeurde na een rode kaart voor Feyenoord-spits Tevreden. Toen hij van het veld werd gestuurd bekogelden supporters het veld met diverse voorwerpen... waarop de scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken. De wedstrijd is inmiddels hervat. Ajax gaat door in de Europa League. In Warschau wonnen de Amsterdammers met 0-3 van Legia Warschau. PSV is uitgeschakeld. De ploeg uit Eindhoven ging hard onderuit tegen Zenit Sint-Petersburg. Het werd 3-0. Het weer in de loop van de nacht wordt het droog en dan wordt het 2 graden.